Carré was van 4 tot 7 uur opengesteld voor belangstellenden. Veel mensen hadden bloemen of een roos bij zich. Schaffi lag opgebaard in een gesloten kist. Morgen wordt hij in besloten kring begraven. De politie in Amsterdam heeft een man aangehouden... die wordt verdacht van de moord op twee ouderen 12 jaar geleden. De verdachte meldde zich gisteravond, kort nadat misdaadverslaggever Peter R. de Vries... in zijn tv-programma aandacht had besteed aan de zaak. In 1997 werden de keden doorgesneden van een 79-jarige man en zijn 73-jarige vriendin. Vorige week werd bekend dat de politie de zaak naar deze moord had heropend. Op de messen die waren gebruikt waren DNA-sporen gevonden van twee daders. De politie wil niet zeggen of de man die is aangehouden een van die twee verdachten is. Asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, maar die op medische gronden toch in Nederland willen blijven, krijgen onderdak zolang hun nieuwe aanvraag loopt. Staatssecretaris Al-Bayrak heeft dat besloten op verzoek van de Tweede Kamer. Die wil niet dat zieke uitgeprocedeerden op straat belanden. Om misbruik tegen te gaan moet wel van tevoren worden vastgesteld of er echt sprake is van een medisch probleem. Bij een aanslag in de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Op een markt in Lahore ontplofte kort na elkaar twee bommen. In de Pakistanse stad Peshawar vielen bij een aanslag vanochtend tien doden. Pakistan wordt de laatste maanden geteisterd door aanslagen van de Taliban. Daarmee probeert de terreurgroep de regering onder druk te zetten...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 So I'm come down into this world that oh, we gonna so love and hate. We're gonna sit up in your bed, mama, and just a grim right in your face. Well, then I'm gonna eat up all your chocolates. Really, I say from nine till late. mm-hmm. Well, any questions? Make up your mind. Cause you will leave a tag. the questions in your mind, you give or take. belly by the window. Ja, zijn we er dan? Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom. Niet bij Golden CFM, want dat is volgende week weer. Wij uh, hebben vanavond uh, de blues, van eh, Blues. En normaal gesproken uh, presenteer ik dat samen met, met onze grote vriend en medestrijder voor een betere wereld, Jacques Jongmans. Alleen ik heb geen idee waar die is gebleven. En nu zit ik dus met een behoorlijk probleem. Want zowel hij als ik nemen muziek mee. En ik heb maar voor nog geen 40 minuten muziek. Dus we zien wel hoe ver we gaan komen. We gaan een beetje erbij babbelen. Moet wel haast. Het kan niet anders. We begonnen vanavond met eh, Anna Popovic. Een, eh, een Joegoslavische bluesgitariste. Die in 1976 in Belgrado is eh, geboren. En behoorlijk aan de weg timmert. Zo heeft zij bijvoorbeeld afgelopen jaar twee albums albums het eh, levenslicht laten zien. het eh, eerste dat was ehm, Blind for Love. En de tweede, dat is Belly Bottom Window. En dat is vernoemd naar een nummer van um, Jimi Hendrix. En daar draaiden wij het, eh, zojuist het eh, titelnummer van, Belly Bottom Window. U kunt haar binnenkort in Nederland gaan zien. Ze treedt komende zondag op in Ottersum. En dan gaat zij, 31 januari is ze ook in Nederland in Bunnik bij het Jazz and Blues Festival. Gaat het zien, want het is echt een sensatie. We gaan naar de volgende. Blues Harp Shuffle. En dat is eh, een, eh, een, nummer van... Uh, moet ik even goed nadenken. We hadden dat natuurlijk ergens ook staan uiteraard. Hè. Dat gaat niet zoals ik het wil. Daar. Ja. De derde graag. Ja meneer. Nee, we moeten eventjes die... Uh, moeten hem even stopzetten juist. Gaat hij? Oké, okay. Ken's Heat, Sandy's Blues. Een oude groep uit eh, de 60 jaren die ook eh, opgetreden heeft eh, op het grote Woodstock Festival. En waarvan nummers ehm, op het album staan en ook op de film. Ken's Heat, Sandy's Blues. I need you, babe. Yeah, you know it's true. won't play me for no fool. When things go wrong. sometimes I'll cry for you. It's a real quiet close tonight. things go. Kent Heat. Blanke blues en boogie boogie groep uit eind jaren 60, begin jaren 70. En ehm, die, eh, die speelde Sandy's Blues. We gaan door met een, eh, een, een, figuur uit de blueswereld die al heel lang aan de weg timmert. Big Walter Shaky. Hij, eh, we hebben voor, voor, u een opname gevonden uit 1965 van het American Blues Folk Festival. En de nummer heet Horton Blues Harp Shovel. Daar komt hij. Are you ready? Yes. met zijn Blues Harp Shovel uit 1965. Ehm, van Amerika naar Engeland is in de muziek maar een kleine stap. En dat gaan we nu ook doen. Wij gaan eh, voor u draaien van Eric Clapton eh, van zijn album Blues uit 1999. Het schitterende Alberta, Alberta. Laat me horen dan. Where you've been so long. Alberta, Alberta. Where you've been so long. Ain't had no loving since you've been gone. where Well, you stay last night, Alberta, Alberta. where Well, you stay last night. Come home this morning. clothes don't fit. bluesmuziek, toch dan? Unplugged. Sorry, ja. Eric Clapton, ja, is echt, echt helemaal goed. Ehm, we eh, gaan eh, naar 1985. Eh, Toen heeft de groep Fleetwood Mac een nummer opgenomen. En dat heet Red Hot Mama. Fleetwood Mac, Britse, oorspronkelijke Britse band, eh, opgericht door Peter Green. En daar speelden onder andere in eh, Mick Fleetwood, eh, Fleetwood en John McVie. En dat zijn weer jongens die kwamen uit John Mayles Bluesbreakers. Ja, en zo gaat dat helemaal door, dat verhaaltje. ook Mick Taylor, die later bij de Rolling Stones zou gaan spelen. En Eric Clapton hebben daar ook allemaal in gespeeld in die Bluesbreakers. Dus, dus een, een groep die echt een behoorlijk verloop van gitaristen had. Volgende nummer dat we voor u gaan eh, spelen, dat is eh, van Joe Bonamessa. En Joe Bonamessa is een eh, hele jonge Amerikaanse blues- en rockgitarist en zanger. Hij is in 77 geboren, 32 jaar derhalve. En hij groeide op in een muzikaal gezin. want zijn vader die was gitaardealer. Ja, dan heb je al gauw natuurlijk de beste gitaren onder andere. en dat heeft hij ook laten merken. Want hij heeft onder andere opgetreden met Stevie Ray Vaughan. Ik heb voor u uitgezocht eh, uit 19, uh, 7, nee, 2006 het nummer S. the Crow Flies. Crow Flies. Joe Bonamessa, ook Joe Bonamessa treedt regelmatig in Nederland op. Elk jaar wel eh, op een aantal podia met festivals, maar ook in clubs. En als u de kans krijgt, zou ik het zeker niet laten. Ga hem zien, want het is sensationeel volgende groep, Paul Butterfield Blues Band, Amerikaanse groep uit Chicago. Tim Timmert al vanaf 65 aan de weg. En voor u hebben wij meegenomen North South, tenminste van het album North South 2006, Baby Blue. baby blue. He doesn't love you. He's just trying to break your heart. Baby blue, he doesn't need you. He wants to rip your dreams apart baby blue. You must forget him. Mm. Cause his love don't mean a thing. And his own. gonna keep you. baby blue. Baby blue. Baby blue. Like a puppet on a string. Field Blues Band uit Chicago, Illinois. Lekkere muziek. We gaan door met eh, iemand, dat is eigenlijk in mijn ogen een van de grootste Amerikaanse blueszangers en gitaristen geweest. Hij is helaas niet meer onder ons. Hij is in eh, augustus 1990 eh, bij een ongeluk omgekomen. En dan heb ik het over Stevie Ray Vaughan. Geboren in Texas 3 oktober 1954. Ja, de man heeft eh, geweldig veel gedaan voor de muziek. Maar hij raakt op een gegeven moment verslaafd aan drank en drugs. En in 1986 stortte hij als gevolg daarvan in tijdens een toernooi. Later dat jaar werd, er, werd hij opgenomen in de ontwenningskliniek. waar hij van eh, zijn beide verslavingen wist af te komen. Ehm, het album dat hij het laatste maakte was vlak voor zijn dood. Eh, dat uh, was Austin City Limits. Hij heeft twee optredens voor dit programma gedaan. En later werd dat op video uitgebracht onder, Live from Austin, Texas. In 1999, in 1990 nam hij nog een cd op met zijn broer Jimmy. Ehm, het was een van zijn laatste hoogtepunten, want hij stierf in de vroege ochtend van 27 augustus tijdens een tragisch helikopterongeluk. Want hij had die avond opgetreden op het Alpine Valley Festival samen met eh, mensen als Robert Cray, Buddy Guy en Eric Clapton. Hij werd maar 35 jaar oud. dat is natuurlijk niet al te oud en hij had nog zoveel mooie dingen kunnen doen. Het is iets anders. We gaan voor u draaien um, The Sky is Crying en dat is van een verzamelaar uit 1997. Stevie Ray Vaughan. like to introduce some new blood. New blood with the blues. I'm talking with the young man that plays the guitar, the new blood. Mr. Stevie Ray Vaughan. How about it, Coin? How about it, Stevie. The first time I ever heard this song and the last time I'll ever sing it, I'll be thinking of Mr. Albert King. Thank you very much. We're going to do our best on this. Turn around. One, two. wonderful beat. samen met Buddy Guy traden op eh, in eh, het Chicago Blues Festival. Het nummer heette The Sky is Crying en The Sky Crying nog steeds, want Buddy Holly, of uh, Steve Rayfon is helaas niet meer onder ons. Volgende groep, eh, het is eigenlijk heel raar ontstaan. Dat zijn de Peddlers, een, eh, Amerikaanse, een Engelse groep, drie man. En die ontmoeten elkaar in een muziekwinkel, muziekinstrumenten. Ze wilden iets nieuws hebben en ze gingen daar een beetje jammen. En daar is de Peddlers uitgeboren. En eh, een van mijn favoriete instrumenten, misschien wel het meest favoriete instrument van mij, dat wordt bespeeld door een van de heren. En dat is het Hammond B3 orgel. Heerlijk geluidje. We gaan voor u spelen en het is helaas, eh, ik zal proberen in de tussentijd nog wat muziek te pakken te krijgen. Maar anders is dit helaas het laatste nummer en dan gaan we over twee weken gewoon weer verder en nemen we elke keer genoeg muziek mee. Toch Daan? Dat vind ik nou ook. Ja toch? Kijk, ik vind het niet erg om alleen te presenteren, maar eh, er moet genoeg muziek zijn. Goed, luistert u naar Empty Club Blues en als we daarna doorgaan, dan merkt u het vanzelf wel. Graag tot de volgende keer anders. Tot ziens. club's now empty and the blues set in. They've drunk all the whiskey and used all the gin. The lights have now faded. The atmosphere's fused. It's here their aprons. The orders have stopped. The hissing of champagne and the corks when they popped. There's no The smoke hangs on the ceiling menus on the wall. Father Time has made an entrance. He's just no good at all. The candles flickering dim. They're nearly almost through. It's got that old lonesome feeling gevonden. Dit was in ieder geval BB eh, King van zijn DVD eh, The Road to Memphis. En wat we ook hebben gevonden, dat gaan we nu voor u spelen, is een, eh, een combinatie van Eric Clapton en Mark Knopfler. Het nummer heet Seaman Blues en we hebben het wel eens een keer voor u gedraaid, maar het komt hier nog een keer. Graag tot de volgende keer. sorry, baby. I can't afford to stay. Your good, kind treatment will worry me someday. I love you, baby. But I got to say goodbye. And when I got to move really got to fly. Tapping every morning. What's it all about? I get the same old blues every night. Every night. pretty baby. More than words can say. You've been gone 24 hours. Feels more like a million days. I love you, baby. No, I wouldn't tell you no lie. If you don't believe I love you.